Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die zaterdag in de kleuter van een balkon redde... blijkt een Malinees zonder verblijfsvergunning te zijn. De krant Le Parisien sprak met de 22-jarige Mamoudou Gassama. Op videobeelden is te zien hoe die zonder twijfelen vier verdiepingen omhoog klimt... om het kind te redden, onder luid applaus van omstanders. Ik dacht niet aan de risico's, zegt de Malinees... die een half jaar geleden naar Frankrijk kwam. Hij is wel sportief, maar heeft geen ervaring als klimmer. De burgemeester van Parijs heeft Gassama telefonisch bedankt en zegt dat ze hem zal steunen in zijn pogingen om in Frankrijk te blijven. Nederlanders hebben vorig jaar meer vertrouwen gekregen in elkaar en in, in de instituties, meldt het CBS. Het vertrouwen in andere mensen steeg naar 62 procent, twee punten meer dan een jaar eerder. De jaren daarvoor was ook al een geleidelijke groei te zien. In de politie, rechters en het leger hebben Nederlanders nog meer vertrouwen dan in de medemens. Andere instituties zoals de EU, de Tweede Kamer en de banken scoren een stuk lager, ongeveer 40 procent. Maar ook dat is meer dan een jaar eerder. Het minste vertrouwen genieten de pers en de kerk, allebei krap 30 procent. De grootste vogel van Europa is het afgelopen weekend waargenomen in Zeeland. Het is de lammergier, die een spanwijdte van bijna 3 meter heeft en die normaal in de bergen leeft. Af en toe wordt hij in Nederland gespot, deze keer bij Oostkapelle en Dishoek. Volgens kenners wijst het verenkleed van de vogel erop dat het een jong exemplaar is van een jaar of twee. Waarschijnlijk is de lammergier vanochtend opnieuw te zien. Gisteravond was er door het onweer onvoldoende thermiek, waardoor de vogel waarschijnlijk op walgeren overnacht. Als er later op de dag weer thermiek ontstaat, vliegt die vermoedelijk weer verder. Het weer, er trekken nog wat laatste buien over het land.